René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Justitie praktijken door News Corp. Het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch zou de voicemails van slachtoffers van de aanslagen op 11 september hebben afgeluisterd. Minister Holder noemde de zaken in gesprek met nabestaanden van de aanslagen zeer zorgelijk. Hij beloofde hen de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Bij de bijeenkomst waren ook medewerkers van de FBI aanwezig die al onderzoek doen. In Groot-Brittannië heeft het bedrijf van Murdoch veel voicemails afgeluisterd. De krant News of the World werd vanwege het schandaal opgedoekt. Steve Jobs is per direct gestopt als topman van Apple. Dat schrijft hij in een persverklaring. De 55-jarige Jobs kampt al lang problemen met zijn gezondheid. Hij schrijft dat hij niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Daarom stopt hij noodgedwongen met zijn werk. Hij blijft wel aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Steve Jobs wordt gezien als de drijvende kracht achter de successen als de iPod en iPhone. De persverklaring kwam enkele uren nadat de beurzen in Amerika waren gesloten. Analisten verwachten dat het aandeel van Apple enkele procenten verlies zal leiden door de aankondiging van Jobs zijn vertrek. De opstandelingen in Libië hebben snel 5 miljard dollar nodig om het land draaiende te houden. Het geld is volgens hen nodig om goede medische zorg te garanderen en om salarissen te betalen van overheidsfunctionarissen. Die krijgen volgens de opstandelingen nu niet betaald. De Nationale Overgangsraad wil dat de VN-veiligheidsraad 5 miljard aan bevroren tegoeden van kolonel Gaddafi vrijgeeft. Verschillende landen hebben al toegezegd om geld vrij te geven, onder meer voor hulp voor humanitaire hulp en om de economie van Libië opnieuw op te starten.